Goedemiddag, ik ben Hanneke. Dit is het nieuws van NOS op 3. Er is weer een update in de zaak over de moord op Peter R. de Vries. De mannen die vlak na de aanslag een filmpje maakten... van de neergeschoten misdaadjournalist en dat online gooide... zou een maand later een andere moord op de planning hebben staan. Het OM wil hiermee aantonen dat er een link is tussen verschillende zaken... zegt verslaggever Matthijs van de Wiel. Het OM zou willen kunnen laten zien op deze manier... dat het niet zomaar twee mannen waren die alleen maar een filmpje maakten en dat verstuurden. Ze zouden ook bijvoorbeeld twee maanden voor de moord op de Vries... iemand zwaar hebben mishandeld in IJsselstein. Kortom, ze werkten op verschillende momenten samen... Eh, en eh, ze kregen van dezelfde persoon opdrachten, zegt de officier van justitie. In totaal zijn er negen verdachten die volgens het OM iets te maken hebben met de moord op Peter R. de Vries. Begin volgend jaar kijkt de rechter opnieuw naar de zaak. De Spaanse voetbalbond heeft de bondscoach van het vrouwenelftal ontslagen. Daar is de laatste tijd veel gedoe rondom het Spaanse team. Die won het WK, maar daarna ging het vooral over de voorzitter van de bond... die ongevraagd een speelster op de mond zoende. Moe, prikkelbaar en je niet kunnen concentreren. Allemaal burn-out klachten waar meer en meer jonge werknemers last van hebben. Uit onderzoek van TNO en het CBS blijkt dat 1 op de 4 werkenden tussen de 18 en 34 dit soort klachten wel eens heeft... komt onder meer door de prestatiedruk en het constant bereikbaar moeten zijn. En het warme weer deze week vraagt eigenlijk om een duik in het zwembad buiten. Maar dat is zo makkelijk nog niet. Veel buitenzwembaden zijn dicht nu de zomervakantie voorbij is. Toch maken ze op sommige plekken in uitzonderingen blijven ze eventjes open. Bijvoorbeeld in het Brabantse Sleeuwijk. Wij zouden eigenlijk vanaf gisteren gewoon gesloten zijn. En omdat het gewoon prachtig weer is, ja, we, we, hebben collega's geregeld. We hebben met het bestuur overlegd van nou, als we open gaan is het akkoord. En er zijn niet alleen veel kinderen, maar ook ouders blij mee. Zeker, ja. Ik ben blij dat ze hier nog even wat langer open blijven. Want anders weet ik niet wat ik met die kinderen aan moet. <laughs> En dan nog het weer. Vanmiddag schijnt het zonnetje. Het is eh, maximaal 31 graden. Vanavond koelt het iets af. En morgen opnieuw lekker zonnig en warm. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Met 50 kilometer file op de wegen in onze regio begint het iets drukker te worden. Nasleep van een ongeluk op de A4 vanuit Amsterdam naar Den Haag bij knooppunt Burgerveen. Nog 20 minuten vertraging daar. De weg is weer vrij. Bergingswerkzaamheden na een ongeluk op de A9 vanuit Amstelveen naar Alkmaar bij knooppunt Velzen. Daar staat 10 kilometer file met 40 minuten vertraging.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 Yeah. Goedemiddag, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Een politieinspecteur in Amsterdam is aangehouden vanwege het lekken van vertrouwelijke informatie. In deze zaak werden ook een man uit Soest en een man uit Naarden opgepakt. De Spaanse voetbalbond heeft bondscoach Jorge Wilda van het vrouwenelftal ontslagen. Hij werd vorige maand wereldkampioen met Spanje. Wilda ligt al langer onder vuur. 15 speelsters gaven vorig jaar aan dat ze niet mee wilden naar het WK... vanwege zijn manier van leiding geven. Na lange droogte en grote natuurbranden kampt Griekenland nu met extreem noodweer. In een groot deel van Griekenland geldt code rood vanwege hevige regen en onweer. Op sommige plekken zijn overstromingen en zijn huizen ondergelopen. Het weer, vanavond en vannacht weinig bewolking. En ook morgen wordt het weer een dag met volop zomerweer bij maxima rond 30 graden.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 But at night it's a different world. Go on, find the girl. Come on, come on, let's dance all night. Despite the heat, it will be alright. And baby, don't you know it's a pity the days can't be like the night in the summer, in the city, in the summer, in the city.